12 Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het ministerie van Veiligheid en Justitie moet op de hoogte zijn geweest... van de in scène gezette fotoshoot van Volkert van der Graaf. Dat bevestigt een reconstructie door de NOS... op basis van bronnen rond het ministerie. Een hooggeplaatste justitiebron zegt dat meerdere betrokken ambtenaren... volledig op de hoogte waren van het plan om van der Graaf te laten fotograferen. Minister van der Steur zei dinsdag nog in de Kamer... dat zijn ministerie het pas een dag van tevoren wist. In asielzoekerscentrum Overberg bij Venendaal komt per direct meer personeel en meer beveiliging. Dat is besloten na de massale vechtpartij van vannacht. De minderjarige asielzoekers op de locatie gingen met elkaar op de vuist. Vijf van hen raakten licht gewond, twee werden gearresteerd. De Amerikaanse president Barack Obama en de Chinese president Xi Jinping zijn het eens geworden over nieuwe stappen om internetcriminaliteit aan te pakken. Dat hebben ze bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie op het Witte Huis. Op die persconferentie zei Obama ook dat hij in de gaten houdt of China zich aan de afspraken houdt en zo nodig sancties oplegt. Matthias Muller is de nieuwe bestuursvoorzitter van het Volkswagen-concern. Muller is nu chef van Volkswagen-dochter Porsche. Hij volgt Martin Winterkorn op, die woensdag opstapte vanwege de fraude met emissietesten. Muller werd overal al getipt als opvolger. Brazilië heeft de rekeningen van voetbalspeler Neymar laten blokkeren en ook van zijn familieleden. De aanvoerder van het nationale team wordt verdacht van belastingontduiking. Volgens Braziliaanse media krijgt de staat nog ruim 13,5 miljoen euro van Neymar. Dat hangt samen met de transfer van Neymar van de Braziliaanse club Santos naar FC Barcelona in 2013.